Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Australië vervangen. Hij wordt opgevolgd door Scott Morrison, die tot vandaag minister van Financiën was. Turnbull lag onder vuur vanwege een aantal impopulaire maatregelen... zoals verlaging van de winstbelasting en verdere beperking van de CO2-uitstoot. Hij trok die plannen in, maar de onrust in zijn partij hield aan. Dinsdag overleefde Turnbull nog ternauwernood een vertrouwensstemming... maar vandaag besloot een meerderheid van zijn partijgenoten hem te vervangen door Morrison... Daarmee heeft Australië nu zijn zesde premier in tien jaar tijd. Voor grote buitenlandse beleggers is de dividendbelasting helemaal geen issue. Dat zegt de directeur van de Nederlandse Vereniging voor Institutionele Beleggers. Volgens hem vinden buitenlandse investeerders het veel vervelender dat het kabinet Nederlandse bedrijven extra wil beschermen tegen vijandige overnames. De dividendbelasting is voor hen peanuts, zegt hij. Autobedrijven lopen inkomsten mis doordat ze niet aan goed personeel kunnen komen. Ze zijn daardoor volgens het CBS een stuk somberder geworden over de nabije toekomst. Het vertrouwen is omgeslagen van positief drie maanden geleden naar licht negatief nu. Door het personeelstekort verwacht 1 op de 8 garagehouders dit kwartaal een omzetdaling. De Amerikaanse gitarist Ed King is overleden. King was vooral bekend als lid van de rockband Leonard Skinnert. Hij schreef mee aan een van de grootste hits, Sweet Home Alabama, en bedacht ook het bekende gitaarriffje. De ode aan Alabama was een reactie op twee nummers van Neil Young... die kritisch waren over het racisme in het zuiden van de VS. Ed King overleed thuis in Nashville. Hij was 68 jaar. Het weer, in het noorden enkele buien, minimaal rond 14 graden.